Clemens Peters met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft tot november al 150.000 fraudemeldingen binnengekregen. En dat is vier keer zoveel als in heel 2019, zegt het hoofd ICT van de Fiscus in het AD. Het gaat bij de fraudemeldingen om phishing-mails, appjes en sms'jes... waarmee oplichters hun slachtoffers geld proberen af te troggelen in naam van de Belastingdienst. Ze schrijven bijvoorbeeld dat iemand snel een belastingsschuld moet betalen om beslaglegging te voorkomen. Maar de Belastingdienst communiceert nooit per mail of app, benadrukt een woordvoerder in de Cubaanse hoofdstad Havana hebben tientallen muzici, kunstenaars, journalisten en intellectuelen gedemonstreerd bij het ministerie van Cultuur. Volgens persbureau Reuters waren er meer dan 150 mensen op de been bij dit zeldzame protest tegen het communistische regime. Aanleiding is de ontruiming van een pand waar enkele activisten in hongerstaking waren gegaan. Uit protest tegen de opsluiting van een rapper. De betogers vragen aandacht voor het gebrek aan vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechten schendingen in Cuba. De politie in Den Haag heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest. In een appartement in de stad waren naar verluid tientallen mensen bij elkaar. Na klachten over geluidsoverlast deed de politie een inval. Op beelden is te zien dat enkele mensen in handboeien worden afgevoerd. Volgens aanwezige journalisten gooiden feestgangers vanaf het balkon en het appartement drugs naar beneden toen de politie binnenkwam. Engelse ziekenhuizen hebben te horen gekregen dat ze zich klaar moeten maken om binnen 10 dagen te beginnen met vaccineren tegen het coronavirus, meldt The Guardian. De ziekenhuizen krijgen volgens de krant vanaf 7 december de eerste partijen van het Pfizer-vaccin geleverd. Verwacht wordt dat het vaccin binnen enkele dagen wordt goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. De eerste die ingeënt worden zijn de zorgmedewerkers van de Nationale Gezondheidsdienst NHS. Het weer, lokaal mist die vooral in het noorden lang kan blijven hangen. In het zuiden schijnt de zon geregeld. Het blijft droog en het wordt 5 tot 9 graden bij een zwakke oostelijke wind. Dit was het NOS Journaal.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 I got the gasolina. Revving mommy, moving on me. Circle the make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. I know I got you wet like tsunami. I wanna make you my princess. Ah. Where you wanna go?